Ember Brandsen met het NOS-journaal. Nieuwe technieken om meer gas uit bestaande gasvelden te halen... zijn zo succesvol dat Nederland langer met het gas uit eigen bodem toe kan. Dat concludeert TNO na onderzoek. Door nieuwe technieken kan Nederland tot 2030 zelfvoorzienend zijn. Eerder werd uitgegaan van nog maximaal 10 jaar. Tijdens de nationale intocht in Gouda komende zaterdag zal Sinterklaas worden beveiligd door gewapende agenten die verkleed zijn als Zwarte Piet. Dat schrijft het AD. Aanleiding is de felle Zwarte Pieten discussie van de laatste tijd, melden bronnen binnen de politie aan de krant. Gouda verwacht 50.000 mensen bij de intocht. Vorig jaar hebben 40 van de 100 grootste werkgevers van Nederland ruim 13.000 banen gecreëerd. Dat schrijft de Volkskrant. Dit jaar lijkt de arbeidsmarkt zich weer iets te herstellen. Banencreatie bij de grote werkgevers in 2013 was er vooral aan de boven- en onderkant van de arbeidsmarkt. Per sector bekeken was er alleen een plus in het onderwijs. President Obama stuurt 1500 extra militairen naar Irak. Zij moeten daar Iraakse en Koerdische strijders trainen die tegen IS gaan vechten. Obama heeft het congres om ruim 5,5 miljard dollar gevraagd om de operatie te bekostigen. Er is een bestand tussen de strijdende partijen in Zuid-Soedan. Dat meldt de belangrijkste onderhandelaar. De partijen zouden per direct een einde hebben gemaakt aan de vijandelijkheden. Sinds vorig jaar december wordt er in Zuid-Soedan gevochten tussen aanhangers van president Kier en zijn ontslagen vicepresident Machar. Door de burgeroorlog zijn meer dan 10.000 mensen om het leven gekomen. Treintje Oosterhuis gaat Nederland komend jaar vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. Anouk, de deelnemster in 2013, gaat het nummer schrijven. Dat liet Anouk gisteravond doorschemeren in het tv-programma College Tour. Het Songfestival wordt volgend jaar mei in Wenen gehouden. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In de kustprovincies kan een bui van zee binnendrijven. De temperatuur komt uit rond de 10 à 12 graden. Dit was het F.